Het moet de voorbode zijn van een massaal studentenprotest. Onder meer via websites zijn studenten opgeroepen vandaag de straat op te gaan. Ook oppositieleider Mousavi heeft zijn steun aan de studenten betuigd. Vandaag wordt herdacht dat in 1953 bij een anti-Amerikaanse demonstratie in Teheran drie studenten werden doodgeschoten. Studenten grijpen de herdenking al sinds de jaren 90 aan om meer vrijheid te eisen. De Iraanse autoriteiten hebben gedreigd dat ze hard zullen optreden. De toegang tot internet is beperkt en buitenlandse journalisten hebben opdracht gekregen om drie dagen binnen te blijven. President Obama heeft de Amerikaanse Senaat opgeroepen haast te maken met het nieuwe zorgstelsel. Obama vroeg tijdens een ongebruikelijke zitting op zondag om steun voor zijn plan. Volgens de president moeten er nu snel compromissen worden gesloten, zodat de zaak voor het eind van het jaar rond is. De democraten zijn verdeeld, maar Obama heeft de steun van alle 60 democratische senatoren nodig. Als de Senaat het eens is, moet de tekst nog worden afgestemd met het Huis van Afgevaardigden, die vorige maand een eigen versie van het zorgplan goedkeurde. Obama wil betaalbare zorg, ook voor de tientallen miljoenen Amerikanen die nu nog niet verzekerd zijn. Vandaag roepen 57 kranten de deelnemers van de klimaatconferentie in Kopenhagen op om de bijeenkomst tot een succes te maken. In een gezamenlijk hoofdredactioneel commentaar schrijven ze dat de komende twee weken wordt beslist of het tij van de rampzalige opwarming van de aarde kan worden gekeerd. De actie is een initiatief van de Britse krant The Guardian. Aan de actie doen kranten mee uit 46 landen, waaronder de Volkskrant en kranten uit de VS, Rusland, China en India. Over de tekst is maanden onderhandeld. De kranten doen geen concrete voorstellen.